Zit van der Linde met het NOS-journaal. Een luchtballon heeft vanavond een noodlanding moeten maken in een woonwijk in Nijmegen. De ballon landde op een kruising in de wijk Kwakkenberg in het oosten van de stad. Volgens het bedrijf achter de ballonvaart stond er minder wind dan verwacht... en is dat mogelijk de oorzaak geweest van de noodlanding. Hoeveel mensen er in de mand zaten is niet duidelijk. Er zijn geen gewonden. Het Oekraïense offensief heeft tijd nodig, dat zegt de hoogste Amerikaanse generaal Milley. Volgens hem vordert Oekraïne gestaag en doelgericht. Dat het niet sneller gaat is het gevolg van mijnenvelden waar Oekraïners doorheen moeten. De frontlijn is ruim 1000 kilometer lang. Aangenomen wordt dat de Oekraïne probeert de zwakke plekken in de Russische verdediging te vinden... om daar dan door te breken. Rusland noemt het offensief een mislukking, maar voor die conclusie is het te vroeg, zegt de generaal. In Brussel is de top tussen de Europese Unie en landen uit Latijns-Amerika afgesloten met een verklaring waarin ook wordt stilgestaan bij de oorlog in Oekraïne. Rusland wordt niet direct genoemd of veroordeeld, maar er wordt verwezen naar het handvest van de VN en het internationaal recht. Daarin staat dat de soevereiniteit en onafhankelijkheid van staten moet worden gerespecteerd. Er staat ook een oproep in om door te gaan met de export van Oekraïns graan via de Zwarte Zee. Als gevolg van een cyberaanval bij het bedrijf Tomra... kampen verschillende supermarkten met problemen met hun statiegeldautomaten. Tomra beheert ruim 4000 van dit soort automaten. Het bedrijf heeft vanwege de hack alle automaten offline gehaald... en daardoor kunnen monteurs niet meer online naar de storing kijken. Zij moeten nu naar de automaat toe en dat kost tijd. Het weer vannacht in het noorden bewolkt met motregen. In het zuiden en midden blijft het droog. Het wordt niet kouder dan 12 graden. Morgen begint met wat regen in het noorden. S'avonds zijn er opklaringen en het wordt 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zee. Zandvoort. Een zomerhit your baby by the hill, And do the next thing that you feel We were so in phase And I danced all days We were cool on craze When I sharing what was true. Oh, I said, That's all days love. Take your baby by the hair. And pull her close and there, there, there. And take your baby by the ears. And play upon her darkest fears up in phase. In our dance hall days, we were cool and crazy.